Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Servië hebben demonstranten gisteravond een kantoor van de grootste regeringspartij geplunderd. Het gebeurde in de stad Novi Sad. Betogers sloegen de ramen in en namen meubels en documenten mee naar buiten. Ook in de hoofdstad Belgrado protesteerden betogers tegen de regering van president Vucic... die ze van corruptie beschuldigen. Bij gewelddadigheden raakten 42 politieagenten gewond. Zeker 37 mensen zijn gearresteerd. Woensdagavond waren er ook al ongeregeldheden in Servië. In een televisietoespraak zei Vucic gisteravond dat er hard zal worden opgetreden tegen relschoppers. De presidenten Trump en Poetin zullen bij hun ontmoeting de komende dag in Alaska vermoedelijk ook praten over kernwapens. Poetin zei dat de controle op kernwapens besproken moet worden om tot wereldwijde vrede te komen. Rusland en de VS zijn de twee grootste kernmachten ter wereld. De ontmoeting op een legerbasis in Alaska om half tien vanavond Nederlandse tijd zal vooral gaan over de oorlog in Oekraïne. Trump zegt er vertrouwen in te hebben dat Poetin een deal wil sluiten om die oorlog te beëindigen. In Emmeloord is gistermiddag een man van 26 overleden bij een verkeersongeluk. Hij reed op een fatbike en botste op een auto, waardoor is onduidelijk. Er werd een traumahelikopter ingezet. De man uit de gemeente Noordoostpolder overleed in het ziekenhuis. Het dodental van de overstromingen in het Indiase deel van Kashmir is opgelopen tot 56. Zeker 80 mensen worden nog vermist. Gevreesd wordt dat velen van hen zijn weggespoeld. Door zware regenval zijn in het gebied modderstromen ontstaan. De meeste doden vielen in een bergdorp in de Himalaya... waar veel hindoeïstische pelgrims komen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 14 en 20 graden. In het binnenland kan mist ontstaan.